Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt in het criminele circuit... bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels. Maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Mark van Bommel is maandagnacht ontsnapt aan een gewapende overval. Volgens Belgische media had de dader het voorzien op de auto van de trainer van Antwerp FC. Een man wachtte Van Bommel op in de parkeergarage onder zijn huis. Hij zou met een zaklamp en een pistool op hem af zijn gelopen toen Van Bommel de garage inreed. Hij probeerde daarop terug omhoog uit de garage te rijden, maar botste toen tegen een andere auto. Het alarm ging af en dus besloten de overvaller te vluchten. De verdachte is nog niet aangehouden. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw gezegd dat Rusland een ernstige, ernstige fout zou maken als het kernwapens inzet in Oekraïne. De vrees is dat Rusland dat wil doen. Die vrees wordt veroorzaakt door de bewering van Russische functionarissen... dat Oekraïne zich voorbereidt op het gebruik van een zogenaamde vuile bom. Een bom met nucleair materiaal. Oekraïne en het Westen ontkennen dat. Rusland zou dat als voorwensel gebruiken. In het tv-programma Jinek heeft een klimaatactivist zichzelf korte tijd vastgelijmd aan de talkshowtafel. Activist Jelle de Graaf was te gast in het programma... om te praten over manieren die klimaatactivisten gebruiken om hun boodschap over te brengen. Vervolgens klom hij op tafel en lijmde zichzelf vast. Tijdens het reclameblok werd hij van de tafel verwijderd. Het weer vanavond trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag geregeld zon en met 17 tot 20 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar.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 Never knock it till you try. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed body you had and pretty. All of the body, I need ass and titties. Nooit zo on the phone, but they don't listen.